Kees Groot met het NOS-journaal. In het blavond werd de zoektocht stilgelegd omdat de politie bang was sporen over het hoofd te zien in het donker. Vanochtend wordt onder meer de modder in de vijver onderzocht waar haar fiets lag. De fiets werd donderdagavond ontdekt en daar in de buurt lag ook een rugzak die vermoedelijk van Faber is. De vrouw van 25 uit Utrecht wordt sinds een week vermist. Inheemse Canadese kinderen die in de jaren 60, 70 en 80 door de autoriteiten bij hun ouders zijn weggehaald, krijgen compensatie. De Canadese regering keert ruim 500 miljoen euro uit aan naar schatting 20.000 slachtoffers. De kinderen van inheemse volken als de Inuit werden ondergebracht bij blanke Canadezen, vaak al op zeer jonge leeftijd. In 2008 maakte de toenmalige regering al excuses voor wat ook wel het stelen van kinderen wordt genoemd. De FBI in Las Vegas gaat met grote reclameborden het publiek vragen naar tips... die kunnen helpen bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag. De FBI tast nog volledig in het duister over het motief van Steven Paddock... de man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Hij liet geen briefje achter of berichten op sociale media. Bioscopen in Amerika moeten voorzien in speciale tolken voor mensen die zowel doof als blind zijn. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door een doofblinde man uit Philadelphia. Een doofblinde tolk houdt tijdens het tolken de handen vast van de persoon voor wie hij tolkt, zodat hij de gebaren meekrijgt. De bioscoop weigerde zo'n tolk te regelen, maar volgens de rechter staat in de wet dat bioscopen hulpmiddelen moeten bieden aan gehandicapte klanten. Het weer in het binnenland is droog, aan zee is nog een bui mogelijk. De komende dag is het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden. Zondag is er meer zon en ook dan wordt het maximaal 15 graden.